Is Radio 501. Dit is Rogier van Diesveld. Nou, succes jongen! 501 is Radio 501. 501. Goedemiddag, hartelijk welkom in de Radio 501 Carousel. Um, nou, jullie weten inmiddels dat ik in de carousel meestal met een muzikaal thema kom aanzetten. En dat is vandaag natuurlijk niet anders. De komende twee uren ga ik het hebben over steden, provincieplaatsen en dorpen. Of zoals ze dat in eh, Amerika noemen, cities, towns en villages. Ik heb erg veel eh, titelsuggesties eh, aangereikt gekregen via e-mail en Twitter, Hives en Facebook. in ieder geval dank daarvoor. Eh, ik ga dit thema niet alleen eh, letterlijk behandelen zoals de eerste plaat die ik draaide en die was van Paul McCartney en die heet London Town. Ik ga het thema ook figuurlijk en overdrachtelijk eh, bekijken zoals hij gebruikt wordt bij het kleine orkest.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 With my Kansas City baby, and boy, she's really fine. Well, I might take a plane. I'm going just to say, I'm going to Kansas Kansas City is een stad in de staat Kansas en telt ongeveer 150.000 inwoners. Er is ook een Kansas City in Missouri en die ligt tegenover Kansas City, Kansas. Ze vormen samen het hart van een stedelijk gebied. Procol is nu aan de beurt. The Devil Came to Kansas. Dat was Proclaim uit Groot-Brittannië en daar komt Paul McCartney ook vandaan. Hier is zijn live versie van Kansas City. We hebben weer genoeg gehoord over Kansas City, dus tijd voor een andere stad. Je luistert naar de 501 eh, Carousel en mijn thema van vandaag is steden, woonplaatsen en dorpen. En er mag natuurlijk New Orleans niet bij worden overgeslagen. New Orleans is de grootste stad van de Amerikaanse staat Louisiana en de stad is in 1718 gesticht en genoemd naar de Fransman Philip II van Orleans. We gaan luisteren naar Redbone met de Witch Queen of New Orleans. your Dit is Kid Rock met New Orleans. Marlo Guthrie zingt over de City of New Orleans. Riding on the city of New Orleans Illinois Central, Monday morning rail Fifteen cars and fifteen restless riders Three conductors, twenty-five sacks of mail all along the southbound Odyssey. The train pulls out at Kankakee and rolls along past houses, farms, and fields. Passing trains that have no name, and freight yards full of old black men, and the graveyards of the rusted automobiles. Good be gone 500 miles when the day is done. Dealing card games with the old man in the club car. Penny a point the sons of bowmen porters and the sons of engineers write their fathers' magic carpets made of steel. Mothers with their babes asleep, rocking to, to the gentle become rolling down to the sea. But all the towns and people seem to fade into a bad dream. And the steel rail still ain't heard the news. The conductor sings his songs again. The passengers will please refrain. This train got to disappear. Dat ging allemaal over New Orleans. We gaan naar India, naar de stad Bombay. De grootste stad van India met naar schatting zo'n 14 miljoen inwoners. Golden Earring maakte een lied over deze stad en Elko Gelling speelt de solo gitaar. was eh, Bombay. We gaan naar Amsterdam. Prins de Munnik en Den Tex vertellen over het Amsterdam Centraal Station. when it then comes. landschap trekt voorbij. De lucht is zwart, het gras is grauw. De trein brengt mij weer terug naar degene van wie ik hou. Maar het spoor hiernaast raast met dezelfde snelheid terug naar jou terug naar jou. We blijven in Amsterdam. Uh, Ramses Shaffi heeft ook diverse keren over Amsterdam gezongen. Dit is Ik denk over je na Amsterdam. Ik kijk neer op je daken, schoorstenen en pijpen daktuintjes en tuinen en wat speelgoed op het gras. Het is nu herfst en vochtig, de mist trekt over het water. Je verkleurt bij de seconde, maar alles blijft zoals het was, Amsterdam. Oh, oh, oh, oh. Bovenop de hoogste toren, hoger dan de andere torens, meeuwen vliegen om mijn oren. Ah, ah, ah. Het is nu haast en ik kijk naar het vriemelige wemel van je fietsen en het spitsuur. En ik denk over je naam Amsterdam. Oh oh, oh, oh, oh, je hebt me zo lang meegemaakt, van mij weet je nu alles. Ik heb je vaak verlaten, maar kwam altijd weer terug. Het is nu her en zoals altijd ben ik heel gelukkig terug en treurig heel gelukkig. De schemering daalt vlug Amsterdam. Oh, oh, je lichten zijn ontstoken, de mist trekt omhoog. Ik kan je haast niet zien en de zeevink maakt me koud. Is nu herfst, ik daal terug naar je warmte en je licht. Ik keer terug naar je straten en je bladeren van goud Amsterdam. Oh, oh, oh, Ergens in jouw hart woont iemand die ik lief heb. Iemand die ik lief heb en zo lang niet heb gezien. Het was in de herfst dat het gebeurde. Ik heb je willen ruilen voor een andere stad. Het was goed geweest, misschien Amsterdam. Oh, oh, oh, oh, Jij bergt ons nu samen in verschillende huizen. Onze kleren zijn nieuw, onherkenbaar voor elkaar in de herfst. Maar mijn liefde wil me niet vervagen in de dichte mist van deze tijd van het jaar Amsterdam. And now we would like to move on to Barcelona, a sweet old town, I must say. Dit is Radio 501. Radio 501. 501. En dit is Ronnie Leen met een song over Barcelona. De Spaanse stad aan de oostkust van Spanje. Het is de hoofdstad van Catalonië en telt ruim 1,6 miljoen inwoners. En Barcelona ligt op ongeveer 160 kilometer afstand van de Pyreneeën. Het is ook de stad van de voetbalploeg FC Barcelona en de woonplaats van Johan Cruijff. So we said goodbye to Barcelona. Yeah, with a bunch of brand file new strings in our hands. Well, we all knew. the crew knew Oh, that the captain's gin bottle rarely left his hand Your message broken on the faulty wireless. It was a storm force warning number gaily nine. Also, oh, the crew brought out their hymn books and stood around us. And so we sang our hearts out all night, old land. And Well, there were many of us here when we started. Ah, but the numbers they have dwindled one by one. Yeah, some have left and some been carried from here. Oh, but I guess I'm here until this journey's Barcelona. Yeah, with the flotsam, jetsam floating way behind. Yeah, seagulls wheeled and fish they all followed jumping. And I could almost hear the singing of those sirens. are many of us here when we started. Ah, but the numbers they have dwindled one by one. Yeah, some have left and some been carried from here. Ah, but I guess I'm here until this journey's done. friends with friendship. Yeah, with a hug and kiss and misty in the eye. And now I'm here back home with my kin and kinship. I say a prayer for those at sea and Ronnie Lane was vroeger een zanggitarist uit Groot-Brittannië en hij speelde in de Small Faces. Hij is in 1997 overleden en is 51 jaar geworden. Live vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. my guide and inspiration. Er waren Freddie Mercury en Montserrat Caballé met Barcelona. Nu op tempo naar Londen, want Londen is calling, de hoofdstad van Engeland met 12 tot 14 miljoen inwoners. Londen staat bekend om zijn Tower Bridge, de Big Ben en ook natuurlijk Westminster Abbey. Captain Tractor heb ik hier over Londen Calling. En dit is ook meteen de laatste plaats van dit uur. En dan komen we eh, even later terug.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 En dan dansen ze van plezier. Wat? Koeien die dansen van plezier? Dat moet je zien. Kijk nu op wakkerdier.nl voor een koeiendans bij jou in de buurt. Het Van Gogh Museum nodigt u uit voor een unieke tentoonstelling van Pablo Picasso in zijn Parijse periode van 1900 tot 1907. En Dansgroep Amsterdam danst iedere vrijdagavond ook nog een speciaal op Picasso geïnspireerde dans in het museum. Deze prachtige tentoonstelling is te zien van 18 februari tot en met 29 mei in het Van Gogh Museum te Amsterdam. Kijk voor meer inspiratie op vangoghmuseum.nl heb zand onder mijn avonds, ik heb zand op mijn benen. Heerlijk hè, om op vakantie te gaan. Maar wist u dat veel mantelzorgers nooit op vakantie kunnen? Zij zorgen dag in dag uit voor hun chronisch zieke moeder of voor hun kind met een ernstig lichamelijke handicap. Vakantie zit er voor hun niet in. Of wil jij die verzorging een paar dagen overnemen? Dan kunnen zij ook eens op vakantie. Ga naar handeninhuis.nl en meld je aan. Hetty Heiting namens Handen in Huis Mantelzorgvervanging Nederland. Ja, u hoort het. De dames willen weer naar buiten. Maar wist u dat ruim 300.000 koeien nooit de wei in mogen? Zelfs als de zon schijnt, blijven zij het hele jaar binnen in de stal. Koop daarom liever biologische melk en kaas. Dan weet u zeker dat de koe lekker in de wei liep. Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl. Als je kookt met een schort, verklein je het risico op vieze kleren. Je weet niet zeker dat je geen vlekken krijgt door onverwacht spetterende saus, maar je doet je best om het te voorkomen.